Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De burgemeester van Uithoorn in Noord-Holland betreurt dat een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in zijn gemeente is uitgelopen op ongeregeldheden. Hij zegt dat de gemeente zich niet laat meeslepen door de luidste of de felste stemmen. Bij de demonstratie in Uithoorn werden vier mensen aangehouden. Betogers gooiden met eieren en de politie werd bekogeld met vuurwerk. Ook in Houten was een protest van zowel voor- als tegenstanders van een AZC. Daar werden drie mensen opgepakt. Afgelopen dag was het opnieuw onrustig aan de grens tussen Pakistan en Afghanistan. Er zou over en weer zijn geschoten. Op de Pakistanse staatstelevisie werd Afghanistan beschuldigd te zijn begonnen. Daarop hebben Pakistanse troepen Afghaanse tanks en militaire posten beschadigd. Het is de tweede keer deze week dat het onrustig is in het grensgebied. Afgelopen weekend werden er bij beschietingen honderden doden gemeld. Het geweld leidde op nadat de Taliban Pakistan beschuldigde van een luchtaanval op Kabul. In Ecuador is in een drukke winkelstraat een auto ontploft. Daarbij viel een dode en raakte twee anderen gewond. Volgens de gouverneur van het gebied was het een opzettelijke aanval. Hij gaat uit van een autobom, omdat volgens hem een auto niet op die manier ontploft. Er is nog geen verdachte opgepakt. Twee jaar geleden ontplofte in Ecuador ook enkele autobommen... na de moord op een presidentskandidaat. Charlie Kirk heeft postuum een hoge Amerikaanse onderscheiding gekregen. President Donald Trump kende hem de Presidential Medal of Freedom toe... Die wordt uitgereikt aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage leveren... aan de veiligheid of nationale belangen van de VS. Het is de hoogste burgerlijke onderscheiding van het land. De weduwe van Kirk kreeg de medaille overhandigd. Charlie Kirk werd vorige maand doodgeschoten bij een bijeenkomst met studenten. De rechtsradicale activist was een vertrouweling van Donald Trump. Het weer bewolkt met kans op wat motregen.